Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oscar voor beste film gaat dit jaar naar One Battle After Another. De zwarte komedie van regisseur Paul Thomas Anderson... was met in totaal zes beeldjes de grote winnaar van de avond. De film kreeg onder meer ook de Oscar voor beste regisseur. Jessie Buckley won de Oscar voor beste actrice... voor haar rol in de film Hamnet. De Oscar voor beste acteur ging naar Michael B. Jordan. Hij speelde in de horrorfilm Sinners beide rollen van een tweeling... De Zuid-Koreaanse hit K-pop Demon Hunters won de Oscar voor beste animatiefilm... en beste originele nummer voor het lied Golden. Het internationale vliegveld van Dubai is voorlopig dicht na een droneaanval. Daarbij vloog vannacht een brandstoftank in brand. Het vuur was na enige tijd onder controle en niemand raakte gewond. Het is niet bekend hoe lang het vliegveld van Dubai dicht blijft. President Trump zegt dat de NAVO een zeer slechte toekomst heeft... als de andere landen niet helpen met het heropenen van de straat van Hormuz. Trump deed zijn uitspraak in de Financial Times. Mogelijk probeert hij met het interview de druk op andere landen op te voeren... om militaire hulp te sturen bij het heropenen van de zeestraat... die door Iran is geblokkeerd. Tot nu toe heeft geen enkel land concrete hulp toegezegd. Wel zouden EU-lidstaten een plan bespreken om marineschepen te sturen... Het zou gaan om een uitbreiding van een bestaande missie. Een aanzienlijk deel van de bedrijventerreinen in Nederland is niet goed voorbereid op wateroverlast door klimaatverandering, zeggen onderzoekers van werklandschappen van de toekomst. 70% van die terreinen is kwetsbaar bij extreme buien. Bij de doorgaans versteende bedrijventerreinen kan het water bij piekbuien niet weg. De onderzoekers adviseren om meer groen aan te leggen. Het weer, vooral in het oosten vallen nog pittige buien met kans op hagel en onweer. Het is een graad of 5. Overdag is het wisselvallig met vooral smiddags wat ruimte voor de zon.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 met in totaal zes Oscars. De zwarte komedie van regisseur Paul Thomas Anderson... won onder meer de prijs voor beste film. Het internationale vliegveld van Dubai is voorlopig dicht na een droneaanval. Daarbij vloog vannacht een brandstoftank in brand... Het vuur was na enige tijd onder controle en niemand raakte gewond. Na bijna 100 jaar komt er een einde aan het paasvuur in Hussen in Gelderland. De organisatie stopt ermee omdat het door regels en de hoge kosten niet meer haalbaar is. Het evenement trekt jaarlijks honderden bezoekers. Het weer wisselvallig vandaag met vanmiddag ook wat ruimte voor de zon bij een graad of 9.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 When you leave, I'm begging you not to go. Call your name two, three times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is the one to blame. Yeah, Cause I know I don't understand just how your love can do it, no one else can. Come and look at When I talk to my friends so quietly, who we think he is? Look at what you did to me. Tennis shoes don't even need to buy a new dress. If you ain't there, ain't nobody else to impress.